van Kam met het Journaal. Het is de afgelopen avond niet gelukt om een groep Afghanen en Nederlanders te evacueren uit Kabul. Het grote vlagvliegtuig dat daarvoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. Amerikaanse militairen hielden Afghanen die aan boord wilden tegen, zegt Defensie. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een derde vliegtuig geland... met een boord Duitsers en Afghaans personeel dat voor Duitsland heeft gewerkt. Bondskanselier Merkel zei eerder dat haar land zo'n 10.000 mensen uit Afghanistan wil evacueren. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen... via hervestigingsprogramma's voor vluchtelingen. In het eerste jaar worden 5000 mensen opgenomen... bovenop de 5000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Britten hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban... zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden krijgen voorrang. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plaatsen tot overstromingen... die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving... en nu in een tent bivakeren. ChristenUnie-leider Segers lijkt geen rol meer te zien voor zijn partij in de formatie. Dat zei hij voorafgaand aan zijn gesprek met de informateur Hamer. Segers reageert ermee op D66-leider Kaag. Die zei in het AD dat ze echt niet door wil met de ChristenUnie. Deze week is de formatie hervat na een zomerstop van enkele weken. VVD en D66 hebben een document opgesteld dat als aanzet moet dienen voor een regeerakkoord. Het weer vannacht is bewolkt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen flink wat bewolking, af en toe zon.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 shine, net een kroon Maar hey, ondanks alles blijf ik gewoon nuchter. Don en Joling, stek groter dan je woning. Blitz vertoning, wij gaan nooit mijn scheer, We flexen, maar dansen geen bolero. Ik ben één met de flow, heavy hit en niemand gaat tikken.